10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Syrië zijn enkele honderden Amerikaanse mariniers aangekomen... om te helpen bij het offensief tegen IS in de stad Raqqa. Die stad is door de terroristische organisatie uitgeroepen... tot hoofdstad van het kalifaat. Bronnen bij het leger melden dat het gaat om een tijdelijke inzet... van Amerikaanse militairen... Officieel wordt er niets over de operatie gezegd om de veiligheid van de troepen niet in gevaar te brengen. Ze zouden zwaar artilleriegeschut bij zich hebben. In de Franse Alpen wordt verder gezocht naar een vermiste Nederlandse snowboarder. De Nijmeegse student verliet dinsdag met twee anderen de skipiste. Een van de drie stuurde nog een sms'je dat ze verdwaald waren. De lichamen van de andere twee studenten zijn al teruggevonden. Een helikopter zal vanochtend eerst een verkenningsvlucht maken... Daarna gaan 50 agenten, speurhonden en vrijwilligers de helling op, waar de Nederlander onder een lawine terecht kwam. En voor het middaguur moet die zoektocht iets opleveren, daarna wordt het te warm en kan er opnieuw een lawine ontstaan. Het dodental van de aanslag op een militair ziekenhuis in Afghanistan is opgelopen tot 49. Vier zwaar bewapende IS-terroristen bestormden gisterochtend het ziekenhuis in Kabul. Een van hen blies zichzelf op bij de ingang, terwijl de rest het gebouw inrende. De drie schoten op artsen en patiënten en gooiden met handgranaten. Na urenlange gevechten maakte het Afghaanse leger een einde aan de belegering van het ziekenhuis. Alle aanvallers zijn gedood. Wereldwijd zijn tientallen kinderen slachtoffer geworden van een Australiër... die zich op sociale media uitgaf als Justin Bieber. Hij verleidde de kinderen om naaktfoto's te maken... De man uit Brisbane zou ruim 150 slachtoffers hebben gemaakt. Volgens Australische media is de verdachte een hoogleraar. Volgens de politie in Australië moeten ouders hun kinderen goed voorlichten. Dat zoveel kinderen dachten dat ze contact hadden met wereldster Justin Bieber... geeft volgens de politie te denken. Het weer nog op veel plaatsen mist, later vandaag af en toe zon, maar ook een enkele bui. In het zuiden is het veelal bewolkt en is de regenkans iets groter en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 15 files, goed voor 80 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Velendal West en Maarsbergen 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook nog 20 minuten vertraging op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend Benelux 8 kilometer. En richting Europort staat 10 kilometer voor Knopend Benelux met een uur vertraging. Dat komt allemaal door een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel.